uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in dik anderhalf jaar liggen er minder dan 50 coronapatiënten op de intensive care. Ook het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt is gedaald. In totaal liggen er 642 mensen met corona op de verpleegafdelingen. Afgelopen week testen er dagelijks nog ongeveer 1500 mensen positief op corona. Al zegt dat niet alles, want na een positieve zelftest hoef je niet meer per se langs de GGD. Rusland zou een militaire parade voorbereiden in Mariupol. Oekraïne zegt dat de Russen in Mariupol bezig zijn om de belangrijkste straten te ontdoen van puin, munitie en lichamen, zodat de parade daar kan plaatsvinden, vertelt deze defensie-expert. Hoewel de stad compleet kapotgeschoten is, eh, willen ze dat daar gaan houden. Ja, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat er nog een staalfabriek zit waar nog steeds strijders ehm, actief eh, verzet voeren en dat daar nog burgers zitten. Dus ik denk dat daar nu een laatste slag gevoerd zal gaan worden. De parade zou komende maandag gehouden moeten worden. Op die dag, 9 mei, viert Rusland ieder jaar de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De Turnbond gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Vincent Wevers. De trainer werd door turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar de tuchtcommissie sprak hem daar maandag van vrij. Die vonden het onderzoek naar de klachten ondermaats. De Turnbond noemt de gang van zaken een belediging naar de slachtoffers. En aanvaller Eran Zahavi gaat weg bij PSV. De aanvaller zegt een nieuwe uitdaging nodig te hebben, maar ook in het belang van zijn familie te vertrekken. Vorig jaar werden zijn vrouw en kinderen nog in hun woning overvallen. De spits speelde twee seizoenen voor de Eindhovense club.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 Er is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Diemen met een touringcar. En dat gebeurde bij Amstelveen. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf Bad Hoeverdorp is de vertraging ruim een uur. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A4 en de A10. Maar hou ook daar rekening met een flinke file. Op die A4 tussen de Hoek en de Nieuwe Meer is de vertraging inmiddels ook een half uur. Verder staat er een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Almere bij Eemnes.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 Forgive me if I stop and stare. Laat my straight to my heart Adrenaline, adrenaline Like a flashbang in the dark Adrenaline straight to my heart Adrenaline, adrenaline Like a flashback in the dark Adrenaline, adrenaline And take just one look and you Like a shot straight to my heart Adrenaline, adrenaline Like a flashbang in the dark Adrenaline, adrenaline I take just one It doesn't matter.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 Journaal. Een 25-jarige Nigeriaanse bewoner van het asielzoekerscentrum in Echt... die vorig jaar april meerdere mensen in het centrum neerstak en bedreigde... is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Nederland gaat samen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken... of er meer zware wapens geleverd kunnen worden aan Oekraïne. Dat schrijft premier Rutte op Twitter. En voor het eerst sinds september 2020 liggen er minder dan 50 coronapatiënten op de intensive care. Dat meldt het landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen op dit moment 642 coronapatiënten op de verpleegafdelingen.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 Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht. Oh, het voelt als stroom. Met mijn ogen open. Ik heb niets meer nodig o'clock, yeah, it's thick 30 I've been through a lot, but I'm still flirty okay.